Zes uur. Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Politiechef Akerboom noemt het een illusie dat hij een einde kan maken aan alle misstanden... waar een klokkenluider vorige week in NRC over schreef. In Jinek zei Akerboom dat hij er wel dagelijks aan werkt... om zaken als racisme, intimidatie en seksueel wangedrag aan te pakken. De korpschef vindt wel dat er bij de politie meer moet gebeuren op het gebied van diversiteit. Een meerderheid in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden... heeft tweets van president Trump bestempeld als racistisch. Afgelopen weekend twitterde Trump dat vier democratische congregatieachtergrond terug moesten naar hun eigen land. Drie van de vier zijn in de VS geboren. In Nijmegen zijn tienduizenden wandelaars begonnen aan de tweede dag van de Vierdaagse. Veel lopers dragen roze, omdat het roze woensdag is. Op de tweede dag zijn vaak de meeste uitvallers. De 87-jarige recordhouder Bert van der Lans gaat in ieder geval niet van start. Hij brak gisteren na de finish een sleutelbeen. Het commissariaat voor de media is stuurloos en er heerst chaos, meldt NRC. De medewerkers van de toezichthouder zouden zich onveilig voelen. Ook is er ophef over nevenfuncties en het wachtgeld van de voorzitter... die vorige maand vertrok. Het commissariaat zegt alle signalen van medewerkers serieus te nemen... en heeft hulp van buitenaf ingeschakeld. De Zuid-Afrikaanse zanger en activist Johnny Clegg is overleden. De zanger werd in zijn land ook wel de Witte Zulu genoemd... omdat hij de verbinding zocht met de zwarte bevolking. Johnny Clegg overleed thuis in Johannesburg. Hij werd 66 jaar. Vakantiegangers in het buitenland worden opgeroepen uit te kijken naar Ridwan Taghi en Said Razouki. De twee criminelen worden gezocht voor een serie liquidaties. De politie heeft nieuwe tekeningen verspreid van hoe de twee er nu uit zouden kunnen zien...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 You really broke this heart of mine. Now it's time to realize. hoping we could still the meaning of it? Oh, I don't know. I've been around so many times that the world's turning in my mind. What do I think of it? Oh, it's so, so. What more can you be than the things they say you cry. But did I break a bit? Oh, I hope no. Have you forgot about it? Oh, I hope so. Did you never ever wonder why?